Freddy van met het NOS Journaal. De politie in München heeft na de schietpartij van vanavond in het Olympia winkelcentrum in de buurt een lichaam gevonden. Het is niet duidelijk of dit van een negende slachtoffer van de schietpartij is of van een van de daders. De klopjacht op die daders is nog in volle gang. Er is een vorm van noodtoestand van kracht in de stad. De politie spreekt van een acute terreurdreiging en roept inwoners op binnen te blijven. Er zijn bij de schietpartij in het winkelcentrum zeker acht doden gevallen en verschillende gewonden. De politie gaat uit van drie daders rond München zijn de toegangswegen afgesloten. Het centraal station is ontruimd en er rijden geen bussen, trams en metro's. In het centrum waren de winkels eerder op de avond afgesloten. Een festival dat vlakbij het Olympia winkelcentrum werd gehouden is stopgezet. De politie heeft de festivalgangers gesommeerd te vertrekken. De staatkanslei in München, het kantoor van de premier van de deelstaat Beieren, heeft de deuren geopend voor passanten die een veilig heenkomen zochten. Er zitten nu zo'n 50 mensen. Ook hotels helpen gestrande mensen. Nederland levert twee mensen voorlopig niet uit aan Turkije. Volgens de landsadvocaat heeft dat te maken met de politieke onrust in Turkije... na de mislukte staatsgreep van vorige week. Gisteren schreef minister Koenders al aan de Tweede Kamer... dat de onafhankelijkheid van het justitiële systeem in Turkije in het geding is. Na de koe zijn onder meer duizenden rechters opgepakt. De Britse economie staat op het laagste niveau sinds april 2009, meldt de BBC. Over de hele linie merken bedrijven dat het slechter gaat sinds het Brexit-referendum. Er zijn minder opdrachten, onder meer doordat het Britse pond duurder is geworden voor het buitenland. Het weer. Lokaal valt vanavond mogelijk een bui. De temperatuur ligt vannacht rond de 18 graden. Morgen overdag zijn er vooral in het oosten forse regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt morgen van 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland.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 that. stop I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I should do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing.